Maar het is niet zo extreem geworden als gisteren. Op het drukste moment stond er zo'n 370 kilometer file. Nu staat er nog zo'n 320 kilometer. Vooral in het noorden valt er winterse neerslag, maar de temperatuur ligt overal boven het vriespunt. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland kan het ijzelen. Een aantal lokale wegen in Noord-Holland is vanwege de gladheid afgesloten. Maar anders dan gisteren zijn er geen extreme problemen op de snelwegen. Opvallend is dat er ook in Groningen en Drenthe op de A7 en A28 lange files staan. Een groep van 42 Belgische gevangenen wordt vandaag overgebracht naar de gevangenis in Tilburg. Ze zullen daar hun straf verder uitzitten. België kampt met een cellentekort, terwijl in Nederland juist sprake is van leegstand in de gevangenissen. Daarom is in december afgesproken dat in totaal 500 Belgische gevangenen hun straf in Nederlandse cellen zullen uitzitten. De overeenkomst geldt voor drie jaar. België betaalt daarvoor in totaal 90 miljoen euro. De criminelen die naar Nederlandse gevangenissen komen doen dat op vrijwillige basis. Ze moeten hier nog straffen uitzitten, variërend van drie maanden tot drie jaar. De Zweedse autofabrikant Saab verwacht over twee jaar weer winst te maken. Dat zegt de nieuwe eigenaar Spijker, dat Saab over vorige week overnam van General Motors. Om winstgevend te worden zal Saab zich toeleggen op drie of vier modellen... en is een kapitaalinjectie nodig van 1 miljard dollar. Spijker zelf moet er 75 miljoen euro in steken. Het bedrijf komt nog 25 miljoen tekort en heeft nog een half jaar om dat te vinden. Spijker wil de productie opvoeren naar het niveau van voor de crisis. 100.000 tot 125.000 auto's per jaar. Het merendeel wordt in Zweden gebouwd. Alleen het nieuwe model, de 94X, komt uit Mexico. Het weer, regen in het noorden en oosten, eerst sneeuw. Vrij veel wind en het wordt een graad of 4. Morgen op de meeste plaatsen droog en wat zon en een graad of 2.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 These times I spent, I've realized I'm you. The you say, your past just you The you say, you're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. DAB Radio en uh, eh, ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is uh, eh, 10 minuten over 3. Je luistert naar het programma Zondag in Kennemerland. Ja, en normaal gesproken staat het helemaal in het teken van eh, sport. Maar ja, ik zei het al eerder deze middag. Door de vorst, door de sneeuw is eh, ja, het voetbal afgelast. En hockey dat is gewoon nog simpelweg niet begonnen. Dus vandaar eventjes geen sport deze middag. Wel gaan we het hebben over de Haiti voor Haiti. En ook ja, die verschrikkelijke brand bij kinderboerderij Het Molentje in, uh, in Heemstede. Vrijdagavond. Daar kwamen duizenden bij om het leven. Ja, er ging een groot deel van de kinderboerderij verloren. Nou, daar zometeen veel meer over. Ook nog ander naar nieuws. De nieuws Nieuw-Zeelandse muzikant eh, Pauli Fjunema... Eh, die wereldberoemd werd eh, met het nummer How Bizarre... is op 40-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het persbureau Reuters zojuist. Fjunema scoorde in 1995 onder de naam OMC. OMC, een wereldhit met het nummer How Bizar. Het liedje werd eh, het best verkochte nummer uit de popgeschiedenis van Nieuw-Zeeland.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 muziek. Je luistert AB Radio en ZFM antwoordprogramma programma Zondag in Kennemerland. Even snel wat nieuws met je doornemen, want een man is gistermiddag ernstig gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom aan was gereden. Eh, dit gebeurde op de buitenhuizerweg toen hij rond kwart voor één eh, na een slip tegen een boom aanbotste. Door de sneeuwval van de afgelopen nacht was de weg spiegelglad geworden... en hulpdiensten gealarmeerd om de man uit zijn auto te bevrijden. Eh, het traumateam uit Amsterdam landde met de traumahelikopter op het naastgelegen veld. Nadat de brandweer ja, en het ambulancepersoneel uit de auto hadden gekregen... zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De Buitenhuizerweg is door het ongeval lange tijd afgesloten geweest. En dat ongeval dat gebeurde dus gistermiddag. En foto's daarvan kun je natuurlijk zien op onze internetsite. En dat is abradio.nl. Nou goed, zometeen muziek onderweg van Salt en Peppa, maar nu eerst TNX6. for miles. full black skin with a smile, bright as the sun. I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot, baby. Hey, hey, hey, Don't you know I wanna shoot, baby? Shoot, shoot, baby. Well, let me bring it back to the subject. Make you get hot, make you work up a sweat. When you sit to my loo, my darling. Not falling in love, but I'm falling for you. First. Hmm, when I get shot, bet your bottom dollar you were best under pressure. Yo, Sandy, I wanna like taste you. Get you, get your lips wet, cause it's time to have a pep. On your mark, get Je luistert naar ZFM Zandvoort en AB Radio op de zondagmiddag, eh, zondag in Kennemerland. En ik zei het al, vrijdagavond eh, is de kinderboerderij in Heemstede, het molentje, getroffen door brand. En aan de telefoon Cynthia Selbos. Cynthia, goedemiddag. Goedemiddag. Verschrikkelijk nieuws hè, voor jullie. Ja, dat was het zeker. Het was even schrikken. Want wat is er precies bij jullie eh, gebeurd vrijdagavond? Uh, ze hebben de, eh, de stal, waar het al in stro bovenop ligt en waar de, bijen eh, ook zitten, die hebben ze aan de achterkant in brand eh, gestoken. Ja. En uh, ja, nou, via de achterkant zeg maar, is het stro gaan branden en zo. Ja, binnen no time stond een heleboel natuurlijk te branden. En wie doet zoiets? Ja, geen idee. Ja, want het is al eerder voorgekomen, hè, Lisma bij jullie kinderboerderij. Ja, maar nog, dit, er is nog nooit brand geweest in ons. Nee. En, eh, hopen ook dat het nooit meer gebeurt. Maar goed, ja, het is eh, geen idee. ja, wie dat doet, wie doet zoiets. Ja, dat zullen heel veel mensen afvragen. Wie doet nou zoiets bij een kinderboerderij? Ja. want jullie hebben natuurlijk heel veel schade nu. Ja, want uh, de verzekering is er niet geweest. En maandag zal de afdeling kunnen van de gemeente wel even langskomen. Maar ja, wat ik zelf zou kunnen inschatten is, is die stal gewoon nou ja, ik denk dat hij plat moet. Ja, want wat betekent dat voor jullie kinderboerderij op dit moment? Um, nou, op dit moment niet zo. Uh, ja, het enige, we hebben geen hooi- en slag. Dus dat eh, hebben we nu tijdelijk verplaatst naar achter de speeltuin. Dus dat, ja, dat is een eentje weg. En dan moeten we dus regelmatig nou ja, heen en weer lopen. Ja. Ehm, voor de rest is het ja, momenteel, eh, nou ja, weet ik, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Het is, die, stal zal waarschijnlijk herbouwd moeten worden. de verzekering zal ook nog wel komen kijken. Ja, ik durf er nog niet zo heel veel over te zeggen. Maar het is in ieder geval zo dat de bijenstal uh, eh, nou ja, er niet meer is. Ja. En dat alles opnieuw opgebouwd zal moeten worden. Ja, duizenden bijen dood. Maar ook heel veel schade voor de kinderboerderij. Want er stonden ook kruiwagens in, eh, al dat soort dingen. Ja, de kruiwagens zijn allemaal brand Nou, het is zo is natuurlijk weg. Ehm, uh, alle spullen die er stonden. Er stond een antieke slinger, uh, zo'n honingsslinger, een hele antieke. En uh, vitrinekasten met allerlei spullen. een heleboel dingen hebben we nog wel eruit kunnen halen. Maar ja, alles is natuurlijk ook even waterschade. Ja. Ja, het ergste is gewoon de bijen inderdaad. En het, gewoon het idee, wat, wat wij ook heel erg vinden, is het idee dat er iemand is dus die, die de boerderij dit aandoet. Ja. ja. Ja, want eerder was het al raak bij jullie dat eh, ja, er vanuit de hooizolder waren er grote strobalen dus op eh, de bijenkasten gegooid. En nu een week later eh, staat ja, de strooiopslag in, in de brand. is toch wel verdacht, hè? Ja, dat is het zeker. ja. heel erg verdacht. ja. Ja, wat doen jullie er nu aan omdat ja, uh, extra surveilleren s'avonds? Of, ja. ja. nou de politie is gisteren nog even weer geweest. En ik heb van de politie begrepen dat die maandag nog even met z'n allen om de tafel gaan maandag ook even langskomen weer om, om te kijken wat, nu, wat nu verder. Ja. Ja, want eh, jullie konden dit weekend wel gewoon open voor, uh, voor de kinderen? Ja, we zijn open. Dus alleen een deel van de boerderij is, uh, is op slot. Dat uh, het publiek daar niet bij kan komen. met name ook vanwege het, de geiten. Dat er niet per ongeluk geit mee die kant op loopt. Nee. Want ja, er ligt, daarnaast ligt gewoon nog een heleboel Al die balen die gebrand hebben, dat ligt allemaal naast, zeg maar, naast de stal uitgespreid. En dat, ja, dat is allemaal roet en allemaal vies en zwart. Ja, verschrikkelijke brand voor jullie. Hoe reageren kinderen eigenlijk het weekend erop die bij jullie op bezoek komen? Nou, het valt eigenlijk mee. uh, ja, ik denk dat de kinderen er weinig van meekrijgen. Het is, als je de, de stal namelijk aan de voorkant ziet, zie je er eigenlijk niks aan. Ja, het dak heeft een ander kleurtje. En eh, het is met name aan de achterkant dat het helemaal weg is. Ja. Dus je ziet niet zoveel. Ja, dat er geen stro op ligt. Eh, het is met name dat mensen, een heleboel mensen hebben natuurlijk de krant gelezen. Dus die weten het. En uh, er hangt een briefje op het hek waarom ze er niet door mogen. En dan, uh, dan gaan ze wel vragen stellen. ik denk dat de kinderen zelf er weinig van mee krijgen. Ja, en hoe nu verder voor jullie? Wat zegt u? Hoe nu verder voor jullie? Hoe nu verder? Nou ja, voor ons het is afwachten. ja, maar ik denk dat we maandag meer weten. Maandag, een heleboel mensen zijn natuurlijk vrij het weekend. Maandag komt, komt Bouwkinder kijken, hoe of wat. Eh, er is wel al toegezegd vanuit de gemeente dat ze zo snel mogelijk eh, gaan proberen om de boel weer, eh, nou ja, dat ze weer allemaal weer staat. Dus dat is wel fijn. Ja, ja we hebben het varken hebben we moeten verhuizen. Dus dat is het grote varken Pien, wat ze altijd daar zit. Want haar stal vond dus ook een deel in de brand. de brandweer heeft haar op tijd los kunnen laten. Um, betekent wel dat zij nu in een heel klein stalletje zit, wat eigenlijk te klein is voor haar. En daar zit ze nu. En hoe lang ze daarin moet blijven zitten, ja, dat is even afwachten dus hoe lang het duurt voordat de nieuwe stal herbouwd is. Nee, precies. Een hoop ongemak in ieder voor jullie. Jullie krijgen ook veel hartverwarmende reacties, hè? Ja, ja, we hebben heel veel eh, e-mailtjes ook gekregen, telefoontjes. Uh, nou, ook bezoekers die speciaal komen omdat ze het in de krant hebben gelezen. Dus eh, ja, we krijgen wel veel... Eh, ja, en natuurlijk heel veel mensen die zoiets hebben, jeetje, wie doet zoiets? Ja, ja helaas zijn er mensen die, eh, ja, die dit soort dingen dus blijkbaar nodig vinden. Ja, nou hopelijk is de schade snel opgeruimd. Ja. is het snel opgelost, kan het varkenpien weer terug in, een, in haar eigen hok? Ja, dat is, nou, ik verwacht dat het nog wel even gaat duren. Want ja, voor zo'n dat zo'n stal natuurlijk opnieuw gebouwd is, dat duurt over het algemeen wel een paar maanden. Ja. Maar goed, als het echt te krap voor de woord dan gaan we wel een oplossing zoeken. Dus af en toe even de benen kan strekken, dus af en toe een rondje kan wennen. En als er nou mensen zijn die luisteren en denken van... nou ja, ik zou uh, ja, de boerderij, de kinderboerderij, het molentje... toch wel warm hart willen toedragen. Waar heb je nou het, het meest behoefte aan, zeg maar? Um, ja, nou... Ik zit heel even te denken. Ja, nog, nog even, even niks. Ik, ik, het is eh, misschien financieel dat we straks wat kunnen gebruiken van, voor de herbouw. Ik weet ook nog helemaal niet hoe het zit met de verzekering. Dus ja, dat zal ook, uh, eh, maandag zullen we er ook meer over weten. Het is nog voorlopig een hoop onduidelijkheid voor jullie ook. wat duidelijk is, is natuurlijk dat het natuurlijk allemaal een hoop geld gaat kosten sowieso, om het, uh, het, allemaal te herbouwen. Ja, ja. Nou, een vervelende situatie dus voor jullie. Ja, ja, nou ja, met name dus het idee dat er iemand is die, eh, die dit doet. Ja, eh, verschrikkelijk. heel erg, ja. ja. Maar Cynthia, zo was in ieder geval sterkte, ook, uh, ook voor je vrijwilligers natuurlijk bij eh, de kinderboerderij. Ja, wel. Nou, zometeen gaan wij natuurlijk bij AB Radio en CFM Zandvoort ook nog eventjes verder praten met Pim Lemmers. Pim die is ook getroffen door, door de brand, van zijn bijenkasten zonde dus ja, in, die, in die schuur. Duizenden bijen zijn dus daarbij overleden. Daar zometeen natuurlijk nog veel meer over. En wij gaan luisteren naar muziek. getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away.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 Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger je stil, waar denk je aan? Niemand die er is Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er is Al ben ik nou alweer te laat. Jij vindt dat ik altijd zoveel praat. Nou goed, zeg ik een avond niets, dan vraag je, is er oh, iets? of dat ik je geen aandacht geef. Alleen maar voor mezelf leef gelijk, het heeft geen zin, het zit er echt niet in. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid en niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? ben je stil, waar denk je aan? Oh no. AB Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. En ja, afgelopen maandag werd bekend... HFC Haarlem is failliet verklaard. En eh, ja, er is nu het hoop, eh, een hoop eh, commotie rondom het stadion in Haarlem-Noord. Onze verslaggever Michel van Bergen daar, aanwezig. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies aan de hand rondom het stadion en vooral in het stadion? Nou, er is een, een stille mars gehouden vanaf het edeltrein richting, richting het HFC-stadion. Eh, daar hebben de supporters, eh, die wilden toch nog even eer eh, betonen aan, ja, aan hun club. En toch niet zomaar ja, niet laten gaan. Dus die wilden graag een, minuut stilte houden in het stadion. In eerste instantie konden ze niet naar binnen, kwamen ze voor een dichte deur. Alleen de curator die was gelukkig ja, zo moedwillig om uh, te zeggen, jullie mogen naar binnen toe. En ja, de mars is net, net afgelopen. Ja, eh, een, behoorlijke, behoorlijke opkomst daar. Ehm, ja. ja afgelopen maandagavond eh, werd het stadion hermetisch afgesloten. Ook politie erbij, omdat het eh, stadion ja, toch wel grotendeels gesloopt werd. Stoeltjes werden meegenomen, doelnetten. Ehm, ja, dat stadion werd toen afgesloten s'avonds. En nu mogen ze er gewoon in. Is dat goed verlopen vanmiddag? Het eh, ging helemaal goed. Het was ook eh, ja, in goed overleg. Eh, ze wisten dat ze winnen mochten om die minuut stilte en allemaal fakkels op te steken. zolang ze zich maar wel een beetje netjes gedroegen. Dus ze zijn netjes naar het vak gegaan waar ze altijd zitten, de vaste supporterskern. Ja. En eh, ja, daar hebben ze uh, opgestoken, liederen gezongen en eh, het stadion is nu dus een beetje leeglopen. Ja, hoe lang duurde dat nou precies allemaal bij elkaar? Ehm, ik denk, dat nou, ze hebben een, een, drie kwartier moeten wachten voordat, voordat ze uiteindelijk binnen mochten. maar ja, ze zijn vanaf twee uur vanmiddag in touw. Oké, dus, dus ongeveer twee uur geleden is dat begonnen daar. Ehm, ja, wat voor liederen werden er gezongen? Nou ja, eigenlijk alle clubliederen die je altijd eh, eh, hoort, ook tijdens voetbalwedstrijden. Want er is maar één club aan de kade, dat is eh, Rood en Blauw. Ja, ja vooral dat soort liederen inderdaad. Ja. Ehm, je zegt een, paar honderd supporters. Ehm, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen met vlaggen, met fakkels? met, ja, ze hadden allemaal vlaggen mee en sjaaltjes natuurlijk. En ze hadden allemaal een, een fakkel meegenomen die, die ze op hetzelfde moment hebben aangestoken. Zodat je één groot verlicht stadion had. Ja. Het was een eh, indrukwekkend gezicht. Indrukwekkend afscheid dus van de supporters eh, van HFC Haarlem. Ja, en eh, heel veel politie hier ook op de been om in ieder geval ja, te kijken dat het niet uit de hand verloopt. En het ziet eruit, uh, het is allemaal perfect verlopen hier dus. Ja, waar gaan ze nu heen? nou, ze gaan nu eigenlijk allemaal weer een beetje allemaal een kant op. ja, ze praten nog even wat na. mensen zitten ja, toch nog wel verslagen van wat er is gebeurd. lopen ze rond het stadion. Nou, geen ongeregeldheden in ieder geval nee, het is allemaal heel goed gelopen. Nou, Michel van Bergen in ieder geval daar te plaatsen. Foto's natuurlijk later deze middag op onze internetsite. En dat is abradio.nl. Michel, dankjewel. Oké. En dat was dus Michel van Bergen rondom het Haafse stadion, waar dus vanmiddag een stille tocht werd gehouden. En ook een minuut stilte voor het faillissement van de club Haafse Haarlem. zover de uur van zondag in Kemmerland. Zometeen na het nieuws van 4 uur natuurlijk nog meer nieuws en actualiteit uit de regio.